Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het aantal Dutchbed-veteranen dat zich heeft gemeld voor een claim tegen de Nederlandse staat is toegenomen tot meer dan 100. Ze willen compensatie omdat ze op wat wordt genoemd een bij voorbaat onmogelijke missie zijn gestuurd. Na de eerste claim in juni van 12 veteranen hebben zich volgens de advocaten nog tientallen anderen gemeld. Dutchbed moest de inwoners van Srebrenica beschermen, maar dat lukte niet. Servische troepen namen de enclave in en vermoorden meer dan 8000 moslimmannen en jongens. De advocaten Advocaten zeggen dat de Nederlandse militairen onherstelbare emotionele en economische schade hebben geleden. Een Nederlandse toerist zit al een paar dagen vast in een cel in Myanmar. De man van 30 zou de stekker uit een versterker hebben getrokken... die werd gebruikt door monniken om te preken. Volgens de Myanmar Times soms singelde daarna een woedende menigte... het hotel waar de Nederlander verbleef. Er moesten militairen bijkomen om hem te beschermen. De man moet vandaag voorkomen. Hem wordt godsdienstbelediging ten laste gelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de Nederlander in Myanmar... en hoopt dat snel duidelijk wordt wat hem boven het hoofd hangt. En minister Koenders wil opheldering van Turkije over de geweigerde oud-politicus Joost Lagendijk. Hij woont met zijn Turkse vrouw in Istanbul, maar werd gisteren op het vliegveld de toegang tot Turkije geweigerd. Deze ochtend werd hij op het vliegtuig terug naar Nederland gezet. Lagendijk is publicist en oud-europarlementariër voor GroenLinks. De universiteit waar hij les gaf werd deze zomer gesloten omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog.